Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Politici en ambtenaren op Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten inleveren om in aanmerking te komen voor meer Nederlandse coronasteun. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops, die in handen is van de NOS. Politici moeten een kwart van hun beloning inleveren, ambtenaren 12,5 procent. Alleen dan komen de eilanden in aanmerking voor het tweede steunpakket van in totaal 370 miljoen euro. Verder moet Curaçao openheid geven over de financiële sector en moet Sint Maarten pensioenhervormingen doorvoeren. De Curaçaose premier Ruggenaat zegt dat de eisen niet realistisch zijn en dat hij geen loopjongen van Nederland is. Italië heropent op 3 juni zijn grenzen voor reizigers van en naar het buitenland. Het land zit sinds maart in een strenge lockdown die nu stukje bij beetje wordt opgeheven. Vanaf maandag mogen de winkels weer open en mogen Italianen ook weer op bezoek bij mensen in hun eigen regio. Vanaf woensdag 3 juni mag er ook weer worden gereisd tussen de regio's en dus ook weer over de grens. Die datum is bewust zo gekozen, want 2 juni is een nationale feestdag. De regering wil voorkomen dat Italianen er die dag of zelfs een lang weekend massaal op uittrekken. Een half miljoen Nederlanders krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de coronacrisis. Vakbond CNV concludeert dat op basis van een onderzoek onder 1700 leden. De bond wijst erop dat het vakantiegeld een wettelijk recht is. Inhouden mag alleen met instemming van de werknemers. CNV-voorzitter Piet Fortuyn zegt dat hij begrijpt dat veel bedrijven in zwaar weer zitten... maar wijst erop dat ze juist overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen. De bond overweegt rechtszaken aan te spannen tegen werkgevers die zonder overleg het vakantiegeld inhouden. Het weer. Het is droog. Minima tussen 0 en 5 graden.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 The king of my kingdom, complete my cipher. The lyrics I breathe on keep the crown hyper as I release the masterpiece. The groove will never cease until pain says peace. soul, maestro, yo, get it. And dedicated, it, to come it. just about as dope as dope can get. Ultimate legit, Kane is a perfect fit. The king of my kingdom, completing a cipher. The lyrics I bring them keeps the crowd hyper as I release the masterpiece. The groove will never cease until Kane says peace. So, maestro, yo, hit it. Big Daddy Kane's about to come with it. Got bam, bam, ooh yeah, ooh yeah. for tonight. I know I want you, baby. So hold me so tight. Put your arms around me. You make me feel so safe.